Ze zijn er woedend over dat de NASA alle aanmeldingen van Chinezen heeft afgewezen. Dat meldt de Britse krant The Guardian. De Chinese wetenschappers mogen het NASA-onderzoekscentrum in Californië niet in op basis van een nieuwe wet die spionage moet tegengaan. De conferentie gaat over de resultaten en de ontwikkeling van de Kepler-ruimtetelescoop. Die zoekt naar planeten buiten het zonnestelsel. Een van de wetenschappers noemt het onacceptabel en volslagen onethisch dat de Verenigde Staten bepaalde landen uitsluiten van puur Wetenschappelijk onderzoek. In Dieren bij Arnhem boet een zeer grote brand op het terrein van fietsenfabrikant Gazelle. Er staat een grote loods van 50 bij 20 meter in brand. Er staan waarschijnlijk fietsen in. De brandweer zegt dat de loods waarschijnlijk als verloren moet worden beschouwd. Er komt veel rook vrij bij de brand. Het terrein van Gazelle ligt in een woonwijk in Dieren. En omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Tientallen Portugese en Poolse werknemers die meewerken aan de bouw van de A2-tunnel in Maastricht worden uitgebuit. Dat concludeert Dagblad de Limburger naar eigen onderzoek. De krant schrijft dat de werkgever van de buitenlandse arbeiders op het salaris maandelijks bijna 1000 euro inhaalt voor huisvesting en vervoer. Terwijl de werkelijke kosten daarvoor maar 250 euro bedragen. De arbeiders wonen in slooppanden vlak naast de tunnel. Russische ambassades over de hele wereld hebben honderdduizenden e-mails gekregen van Greenpeace-aanhangers. In de mail wordt gevraagd om de vrijlating van 30 opgepakte activisten van het schip Arctic Sunrise. Greenpeace had vandaag in Den Haag en andere plaatsen in de wereld een protestmars om solidariteit te betuigen met de medewerkers die in Rusland in de cel zitten.